Kees Groot met het NOS-journaal. De Nederlandse justitie ex-generaal Slobodan Praljak. Die pleegde vandaag zelfmoord door in de rechtszaal van het Joegoslavië-tribunaal vergif in te nemen. Hij was net in hoger beroep opnieuw veroordeeld tot 20 jaar voor oorlogsmisdaden. Praljak werd nog naar een ziekenhuis in Den Haag gebracht, maar is daar overleden. Het Nederlandse OM richt zich in eerste instantie op de vraag hoe hij aan het vergif kwam. Mogelijk heeft Praljak hulp van buitenaf gekregen. In de Zwitserse stad Basel is een internationale trein ontspoord. Het gaat om de ICE van Hamburg naar Zürich. Bij het binnenrijden van het station in Basel liep de trein uit de rails. Er zijn geen gewonden. Mensen die in de trein zaten zeggen dat de trein rammelde en schokte voordat hij ontspoorde. Daarbij vielen koffers uit de bagagerekken. Het Openbaar Ministerie heeft tot 28 jaar celstraf geëist voor een dubbele moord, tweede kerstdag vorig jaar in Hellevoetsluis. Een Rotterdammer van 22 en zijn oom van 29 uit Hellevoetsluis werden neergeschoten in een woonwijk. Ze overleden later in het ziekenhuis. Tegen de hoofdverdachte van 24 is de hoogste straf van 28 jaar geëist. De tweede verdachte ontkent, maar moet als het aan het OM ligt 25 jaar de cel in. De derde verdachte zou in de vluchtauto hebben gezeten. Tegen hem is één jaar cel geëist. Chris Froome doet volgend jaar mee aan de Ronde van Italië. Dat heeft hij in een videoboodschap bekendgemaakt. Als Froome de Giro wint, heeft hij drie grote rondes op rij gewonnen. Dit jaar was hij de beste in de Tour en in de Ronde van Spanje. De Giro start volgend jaar mei in Jeruzalem. Vandaag werd het parcours bekendgemaakt. Er zijn twee tijdritten en zeven aankomsten bergop. De winnaar van dit jaar, Tom Dumoulin, heeft nog niet gezegd of hij zijn titel zal verdedigen. Het weer vanavond en vannacht gaat het in het binnenland licht vriezen.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 Dat komt door technische problemen in de Leidse Rijntunnel op de A2. Daardoor staat het vast vanaf Vinkenveen en de vertraging is ongeveer een uur. Op de A10, de ring van Amsterdam, ook problemen bij knooppunt Amstel. Daar zijn drie rijstroken dicht en is de vertraging 20 minuten.